Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie zoekt een 33-jarige man voor de bioscoopmoorden in Groningen. Zijn naam en foto's zijn gepubliceerd. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn twee portretfoto's verspreid en camerabeelden... waarop te zien is hoe de man de bioscoop verlaat. De politie raadt mensen aan om de verdachte niet zelf te benaderen... maar de politie te informeren. Het is nog steeds onduidelijk wie de twee mensen zijn... die vanochtend dood in de Groningse bioscoop werden gevonden... en hoe ze om het leven zijn gebracht. België krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. Het is de Waalse liberaal Sophie Wilmet. Als demissionair premier volgt ze Charles Michel op... die voorzitter wordt van de Europese Raad. De Belgische regering is al sinds december vorig jaar demissionair... en heeft nog maar 38 van de 150 kamerzetels. In mei waren er verkiezingen, maar het is nog niet gelukt een nieuwe regering te vormen. Wilmet is 44 jaar en lid van de Waalse liberale partij MR. Ze was tot nu toe minister van Begroting en Ambtenarenzaken. Max Verstappen start morgen voor de tweede keer in zijn Formule 1-loopbaan van pole position. In de kwalificatie in Mexico troefde hij de Ferraris van Leclerc en Vettel af. Verstappen won de Grand Prix van Mexico de afgelopen twee jaar... maar toen startte hij niet van pole position. Dat deed hij maar één keer eerder eerder dit jaar in Hongarije. Lewis Hamilton kan morgen in Mexico zijn zesde wereldtitel grijpen. Hij start vanaf de vierde plek. Vitesse heeft thuis verrassend verloren van ADO Den Haag. De Arnhemmers, derde in de eredivisie, gingen met 2-0 onderuit. Beide doelpunten werden gemaakt in de eerste zes minuten. Eerder op de avond won Willem II thuis met 2-1 van RKC Waalwijk. Daarmee stijgt Willem II voorlopig naar de vijfde plek op de ranglijst. RKC blijft stijf onderaan staan met één punt uit elf wedstrijden. Het weer... Vanavond en vannacht regen. Morgen eerst in Limburg nog regen. Verder wisselend bewolkt, met in het noorden kans op een bui. Het wordt morgen niet warmer dan een graad of 12.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 Enjoy the weekend. This of free country. I led thousands of men the battle with everything from horses and swords to artillery and tanks. I've seen the headquarters in Iowa charged and things no white man had ever seen before.